vanwege een grote brand in een aangrenzend winkelcentrum... De brand ontstond in een van de winkels en sloeg snel over naar andere winkels in het gebouw. Zo'n 70 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de seniorenflat bereikt. Zes ontruimde huizen aan de achterkant van het gebouw staan ook in brand. Het hele winkelcentrum moet als verloren worden beschouwd. Volgens de brandweer loopt de schade in de tientallen miljoenen. De bewoners van de ongeveer 100 ontruimde woningen zijn opgevangen in een zorgcentrum. Onduidelijk is nog hoe de brand in Stijn heeft kunnen ontstaan. Er zijn geen gewonden. Agenten moeten harder kunnen optreden als ze worden bedreigd. Dat vindt minister Ter Horst. In het tv-programma Nova zei ze dat agenten zich nu wel eens belemmerd voelen om in actie te komen bij bedreiging en belediging, omdat ze zich dan achteraf steeds moeten verantwoorden, bijvoorbeeld als ze een klap hebben uitgedeeld. Daarin zijn we doorgeschoten, aldus Ter Horst. Volgens haar is het onacceptabel dat het gezag van de politie niet altijd wordt erkend. Agenten moeten daarom worden gesteund, ook als ze maatregelen nemen die aan de harde kant zijn. Volgens onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam doen agenten ruim 1250 keer per jaar aangifte van bedreiging en een kleine 7000 keer van belediging. Rusland wil de ruimtewedloop nieuw leven inblazen door een raket te bouwen met kernaandrijving. Het plan werd gepresenteerd door het Nationale Ruimteagentschap en krijgt de steun van president Medvedev. Die heeft het kabinet aangespoord er geld in te steken. Volgens het ruimteagentschap is 400 miljoen euro nodig voor het project zou de eerste nucleaire raket over negen jaar klaar kunnen zijn voor een testvlucht.